Maar niks anders met het NOS-journaal. Tientallen Britse brancheorganisaties roepen politici op om een brexit-deal te sluiten met de Europese Unie. De onderhandelingen over een handelsakkoord verlopen moeizaam. De bedrijven willen voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 1 januari zonder deal uit de EU stapt. Het gaat onder meer om vertegenwoordigers van de boeren, de retailsector en de auto-industrie. Ze zeggen dat duizenden banen verdwijnen als er geen akkoord komt. Premier Johnson zei vrijdag dat zijn land zich moet opmaken voor een no-deal brexit. Armenië beschuldigt Azerbeidzjan van het schenden van het nieuwe staakt het vuren in de regio Nagorno-Karabakh. De wapenstilstand ging om middernacht plaatselijke tijd in. Een paar minuten later werden er volgens Armenië al raketten en granaten afgevuurd. Azerbeidzjan heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Een week geleden werd er na bemiddeling van Rusland ook een wapenstilstand van kracht in Nagorno-Karabakh dat werd al snel geschonden. In de Slovaakse hoofdstad Bratislava hebben demonstranten het regeringsgebouw bekogeld... bij een protest tegen de coronamaatregelen. Het ging om een groep van zo'n 500 neonazies en hooligans. Ze gooiden onder meer flessen en stenen naar het gebouw. De politie zette traangas en een waterkanon in. Gisteren werd bekend dat de Slovaakse regering alle inwoners wil testen op het coronavirus. FC Twente staat dankzij een 3-0 winst op Willem II bovenaan in de eredivisie. AZ speelde thuis met 2-2 gelijk tegen VVV. De Alkmaarders stonden eerst op een 2-0 voorsprong. RKC won voor het eerst dit seizoen. In Almelo werd met 1-0 gewonnen van Heracles. Het weer. Er trekken wolkenvelden over het land en in het noorden is er kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 5 en 8 graden.